Dat onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de hulpverleners... maar coördinerend burgemeester Van der Velde houdt er rekening mee... dat het wordt uitgebreid tot de inwoners. Na de brand bij Chemiepak hebben twaalf politiemensen en tien brandweerlieden... zich met klachten in het ziekenhuis gemeld. Ze hebben na behandeling het ziekenhuis weer kunnen verlaten. Verder is besloten dat er een onderzoek komt naar de informatievoorziening rond de brand. Op het industrieterrein in Moerdijk is nu een noodverordening van kracht. Het terrein is alleen nog toegankelijk voor mensen die zich met de nasleep van de brand bezighouden. In de stad Schouwburg in Amsterdam is een herdenkingsdienst bezig voor Bobby Farrell. Daar wordt onder meer opgetreden door de zangeressen van Boney M... met wie Farrell in de jaren 70 grote successen vierde. Bobby Farrell wordt begraven op Zorgvliet. Vanmiddag is ook de uitvaart van oud-Feyenoord-voetballer Koen Moulijn. Voor hem wordt een dienst gehouden in het Maasgebouw van Stadion de Kuip. En na afloop vormen Feyenoord-fans bij het stadion een erehaag voor de kist met het lichaam van Moulijn. In de buurt van de Maas in Zuid-Limburg is een noodverordening ingesteld om ramptoeristen uit het gebied te weren. De voorspelde piek in het waterpeil is nu bereikt en volgens deskundigen zal het peil voorlopig niet of nauwelijks verder stijgen. Vanmiddag wordt het peil van de Maas opnieuw gemeten. Grote problemen, zoals bij de overstromingen in 1993 en 95, worden niet verwacht. Op het EK Allround schaatsen is Marit Leenstra de 500 meter voor vrouwen tweede geworden. Ze eindigt op ruime afstand van de winnares, de Tsjechische Karolina Erbanova. Haar landgenote, titelverdedigster Martina Sablikova, deed goede zaken en eindigde als vijfde. Zij bleef onder meer Irene Wust voor, die niet verder kwam dan plaats 6. Dan het weer, veel wind, af en toe een bui. In het noorden wordt het 6 graden, in het zuiden 12.